Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De huizenprijzen zijn de eerste maanden van het jaar flink omhoog geschoten. Gemiddeld kostte een koopwoning 432.000 euro. Dat is niet veel meer dan de maanden daarvoor, maar wel 9% meer dan een jaar eerder, zeggen makelaars. Het gevolg heeft natuurlijk dat het bijvoorbeeld voor starters steeds moeilijker wordt om die woningmarkt te betreden. Aan de andere kant zien we ook dat starters wat meer mogelijkheden hebben gekregen om, eh, om geld te lenen. Gewend zijn aan de huidige rente, maar vaak ook in loon omhoog zijn gegaan. En dat geeft weer een wat betere betaalbaarheid. Nou, als je aan het zoeken bent is de kans groot dat je flink moet overbieden. Veel mensen willen wel een eigen plekje, maar het aanbod wordt volgens de makelaars alleen maar kleiner. Vooral nieuwbouwhuizen waren niet aan te slepen. Bijna 7000 werden er verkocht, meer dan twee keer zoveel als een jaar eerder. Chaos in de gemeenteraad van Terschelling. Eerder stapte de burgemeester al op en twee wethouders doen dat nu ook, zegt deze verslaggever van Omroep Friesland. Er is vanuit, eh, vooral vanuit de oppositiepartijen op Terschelling al meerdere keren geprobeerd deze wethouders weg te sturen door middel van een motie van wantrouwen. En die is er toen steeds net niet doorheen gekomen. En nu eh, zeggen de wethouders dus ja, we stappen zelf op omdat we niet genoeg vertrouwen ervaren. Er was al langere tijd ontevredenheid over hoe ze hun taken uitvoerden, maar nu zijn er veel te weinig wethouders voor alle dossiers. De komende maand blijven de twee dan ook nog even zitten... zodat er naar vervangers gezocht kan worden. Honderden mensen hebben melding gedaan van een opmerking van tv-presentator Johan Derksen. In de talkshow Vandaag Insight ging het over de afkomst van een kamerlid van de PvdA. Hij werd op jonge leeftijd geadopteerd en groeide op in Friesland, maar is geboren in Ethiopië. Geen echte Fries dus, vond Derksen, maar veel mensen vinden dat racisme. Gisteravond weigerde hij excuses te maken ja, dat mogen ze vinden, maar ik heb het in ieder geval niet racistisch bedoeld. Het was hm. gewoon een opmerking, eh, eh, totaal niets met racisme te maken. En daarom kan ik ook mijn excuus niet aanbieden, want dat zou hypocriet zijn. Dan doe je dat voor de buren. Een discriminatiemeldpunt zegt tegen het AD dat ze 430 klachten hebben binnengekregen over Derksen... en dat ze erover denken om aangifte te doen. Het weer nog, een grijze dag met af en toe lichte regen of motregen. Vanmiddag vaker droog, maar het kan ook dan miezeren bij 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat een file tussen Knoopend de Hoek en Knoopend de Nieuwe Meer van 8 kilometer.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 Make the best of the situation, for I'm finally going insane. Please don't say we'll never find the grave me on me on. sweet surprise Her hands are never cold She's got Betty Davis eyes She'll turn the music on you You won't have to think twice She's pure as New York snow She got Betty Davis eyes And she'll tease you please you.